Europol maakte bekend dat er 184 verdachten zijn aangehouden en dat er nog honderden andere verdachten zijn. Ze zouden betrokken zijn bij het misbruik van meer dan 200 kinderen. Het kinderporno-netwerk had 70.000 leden in tientallen landen. Gisteren werd bekend dat ook een Nederlander tot de verdachten behoort. De kerncentrale Fukushima is uit alle macht aan het proberen reactor 3 af te koelen. Die draait op plutonium en dat is veel gevaarlijker dan uranium. Door de zware aardbeving en tsunami van vrijdag werkt de koeling van Fukushima niet meer. De zes reactoren zijn oververhit geraakt. Technici proberen de reactoren van de centrale met zeewater af te koelen. De grootste Sjiïtische oppositiepartij in Bahrein heeft haar op aanhangers opgeroepen confrontaties met de oproeppolitie te vermijden. Die verklaring volgt op oproepen van een jongerenbeweging om juist massaal de straat op te gaan. De regering van Bahrein heeft via de staatstelevisie bekendgemaakt dat alle demonstraties en samenscholingen per direct zijn verboden. Ook is er een avondklok ingesteld. Vanochtend zijn honderden demonstranten met veel machtsvertoon van het Parelplein in de hoofdstad Manama verjaagd. Daarbij zouden zeker drie agenten en twee betogers zijn omgekomen. Een onderwijzeres van een basisschool in Den Helder heeft een berisping gekregen omdat ze een leerling twee keer heeft vastgetaped. De jongen uit groep 5 weigerde volgens haar normaal op zijn stoel te zitten. Ze plakte hem daarom met tape vast, één keer aan de vloer, één keer aan zijn stoel. Zijn moeder is woedend en spreekt van machtsmisbruik. Volgens de directie was het geen machtsmisbruik, maar onjuist en onhandig pedagogisch handelen. Het weer. Vanavond in het noorden en oosten bewolking. Minima vannacht tussen 2 en 4 graden. Morgen veel bewolking en in Limburg kan wat motregen vallen.